Van Eck met het NOS-journaal. Nog steeds zijn er in het Midden-Oosten volop aanvallen over en weer. Zo zijn er explosies gemeld in de hoofdstad van Qatar, Doha, in Abu Dhabi en in Dubai. En vanmiddag lagen meerdere steden in Iran ook weer onder vuur. Zo werd in de stad Qom het gebouw gebombardeerd van een raad die beslist over de opvolging van de vermoorde Ayatollah Khamenei. De familie van de vermoorde Lisa noemt het ontzettend pijnlijk... dat 1700 politiemedewerkers zonder goede aanleiding... informatie over de zaak opzochten in de interne systemen. Dat zegt hun advocaat. Het is lastig te bevatten voor ze dat eh, het om zulke grote aantallen gaat... en het is ontzettend pijnlijk... Eh, eh, om te moeten realiseren dat dit over je. dat zoveel mensen dit hebben kunnen zien en zijn gaan zoeken naar privacygevoelige informatie over hun dochter. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van Lisa. Minister Van Wil noemt het onacceptabel, ook voor het vertrouwen in de integriteit van de politie. Een man uit Den Bosch die een explosief liet plaatsen bij een woning in het Brabantse Nieuwkuik moet 15 jaar de cel in. Twee medeplegers krijgen ook een jarenlange celstraf. Een vrouw raakte bij de aanslag zwaar gewond en moet nu verder leven zonder onderbeen. De Nederlandse honkbal-international Jurikson Provar is opnieuw positief getest op een prestatieverhogend middel, ESPN. Volgens de sportzender wordt de speler van Atlanta Braves 162 wedstrijden geschorst. Dat komt neer op één volledig seizoen. Vorig jaar werd hij ook al betrapt, toen kreeg hij de helft van de schorsing. Profar mist door de nieuwe misstap ook de World Baseball Classic met het Nederlands team die vrijdag begint. Vandaag oefent Oranje tegen een Amerikaans profteam. Profar zou spelen, maar doet nu niet meer mee. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen is het een mix van zon en wolken. Het blijft opnieuw droog bij 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de weg weer vrij.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 maar het kwam er door allerlei redenen niet van om die eh, te gaan draaien. Dus vandaag is het eindelijk zover en het komt goed uit, want de lente staat voor de deur. En de titel van dit nummer is It Might As Well Be Spring. En de artiest is Art Farmer. Het komt van zijn album uit 1974, A Sleeping Bee. Art Farmer. <laughs> Thank you. Farmer met It Might As Well Be Spring. Ik heb ehm, bijna 150 uitzendingen gemaakt voor uh, eh, ZFM Jazz. En ik realiseerde me laatst dat ik nog nooit aandacht aan Ray Charles heb besteed. En ik denk, dat is de hoogste tijd, want zo'n icoon eh, verdient ook in ZFM Jazz de nodige aandacht. En ik kwam als eerste een mooie uitvoering tegen van Summertime, de klassieker uit de Porgy and Bess. En dat gaf me ook meteen aanleiding om daar een mooie vierluik van samen te stellen. Dus ik ga eerst beginnen met een aantal andere artiesten. En deze vierluik wordt dan afgesloten door Ray Charles samen met Cleo Lane... van het album Porky and Bess, Summertime. Maar eerst Miles Davis, Summertime. Daarna Dakota Stetten. Dan Rita Reis met Summertime... samen met Pim Jacobs trio. En dan uiteindelijk Ray Charles en Cleo Lane. Summertime, viermaal. for mommy and dad. And you'll spread your wings and you'll take to the sky. the living is easy. Oh, fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your ma, she good looking. So why don't you just hush, little baby? I don't want you, I don't want you to cry. can harm you. With your daddy and your mama, they're gonna be standing by. is rich. And your mom is good looking. And your mom, she's good looking. So hush, little baby. And don't you cry. Your daddy and mommy Dat was een vierluik van Summertime. Het is zo heerlijk om eh, van zo'n klassieker... vier totaal verschillende nummers uit te kiezen. Ze hebben de basis gemeen, maar ze zijn eh, eigenlijk alle vier verschillend. Ik ben begonnen met Miles Davis, daarna Dakota Stetten... toen Rita Reis en tenslotte Ray Charles samen met Cleo Lane. En bij Ray Charles aangekomen, dat is het thema van vandaag. Ik heb... Uh, getracht een ja, mooie uitzending ervan te maken. Ray Charles is natuurlijk een artiest die pionierde en hij combineerde soulmuziek samen met blues, jazz, rhythm en blues en gospel. En later ook met countrymuziek en popmuziek. Ik ga verder met ehm, zijn eerste, alle, eh, eerste hit eigenlijk. En dat is Georgia on My Mind. Het werd in 1960 een grote hit. Ray Charles. Georgia, Georgia, the whole day through.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 Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Her autumn rain Other eyes smile Georgia on My Mind. Een van zijn eh, eerste allergrote hits die eh, hem eh, een Grammy opleverde. Ik ga verder met een nummer van een echt jazzalbum. Het nummer heet How Long Blues. Het is opgenomen samen met de vibrafonist Milt Jackson. Ze hebben twee albums samen opgenomen. Soul Brothers en Soul Meeting. En het nummer heet dus How Long Blues. How Long Blues van Ray Charles en Milt Jackson. Het leuke aan het maken van zo'n uitzending... is dat je ook de gelegenheid hebt om eh, te gaan spitten. Om muziek te ontdekken die je nog niet eerder hebt gehoord. En dit was een eh, album Soul Brothers uit 1958... waar eh, ja, ook mijn ogen van open gingen. Wat een goed album. En ik ga straks nog een nummer draaien van het album Soul Meeting uit 1960. Ook met Milt Jackson. Maar eerst... Drifting Blues van het album Crying Time. Thank you. I Oh, I'm so lonesome now. I tell you, I am in a traveling mood. Mm -hmm. Guess I'll have to hop a freight to California. Cause I've got the traveling blues. Yes, I have. Sometimes I feel like walking. No, no. Well, I have no walking shoes. No, no. Well, Sometimes I feel like walking now. I tell you, I've got no walking shoes, believe me. That's why I've got to hop a freight to California. Cause I've got the traveling blues. Cause I keep drifting and drifting. Yeah, yeah. Like a ship out on the sea. I keep drifting and drifting now. Like a ship out on the sea. You see, I ain't got no nobody in this world to care for me. If my baby, if my baby would only take me back again. got no friends. Play it, sir. Well, you may be a good little girl sometime, but you just won't be true. Bye bye, baby, now. I say, oh, it's too late to cry. Drifting Blues van het album Crying Time. Ik ga verder met uh, nummer CC Rider en dat komt van het album Cocktail Hour. Sea, sea rider, see what you have done, lord, lord, lord, me, me. Now your old man has come. Easy Rider van het album Cocktail Hour. Ray Charles begon zijn carrière eigenlijk bij de platenmaatschappij van Atlantic. Begin jaren 50. Daar ehm, kon hij werken eh, aan zijn, albums. Kon hij werken aan het groter worden. En dat leverde hem een aantal bekende hits op. En eind jaren 50 eh, werd hij ehm, eigenlijk overgenomen door ABC Paramount. Ze gaven hem een fantastisch eh, aanbod voor die tijd. Hij kon muzikaal, artistiek zijn eigen gang gaan. Kreeg een, eh, ehm, een geweldig voorschot voor die tijd. Als eh, zwarte artiest was dat eh, ja, ongehoord, zeg maar. Hij kreeg als eerste zwarte artiest de complete artistieke vrijheid. En enorm veel geld voor die tijd. Uit de eerste periode heb ik een album uitgekozen... de Complete Atlantic Recordings. Het is een van de compilatiealbums zijn hele oeuvre is eh, gigantisch. Het wordt geschat op ongeveer 54 studioalbums, 7 live albums, 9 verzamelalbums en 127 singles. En uit die eerste periode twee nummers. I Want To Know en Lonely Avenue. when my heart racked with pain, and my best friend scandalized my name. on you. I want to know. Cause I want to know. the sunshine never come through. You know it's always Snow en Lonely Avenue. Ik ben al eh, toegekomen eigenlijk aan het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. We hebben maar een heel klein beetje tijd over, dus heel klein stukje. En dan gaan we straks na het nieuws van 11 uur gewoon weer verder met uh, Ray Charles. Nu Ain't That Love. Now, baby, when you sigh, when you sigh I wanna sigh with you.